inzicht. Radio is 538. Verdachte opgepakt voor neersteken puber. 538 Nieuws ANB. Voor de steekpartij in Nieuwegein, waarbij gisteravond een jongen van 14 zwaar gewond raakte, zijn twee verdachten opgepakt. Ze hadden waarschijnlijk ruzie voor er werd gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en aanspreekbaar. Over de leeftijd en woonplaats van de verdachte wil de politie niet zeggen. De statenleden in Gelderland komen maandag bij elkaar om te praten... omdat medewerkers klagen over grensoverschrijdend gedrag. Er zou op het provinciehuis een verziekte werksfeer zijn. De Gelderlander schrijft dat de commissaris van de Koning schreeuwt en intimideert. Er moeten en kunnen dingen beter, zegt de provincie. De Britse komiek en acteur Russell Brand wordt door een aantal vrouwen beschuldigd van verkrachting en aanranding. Vier vrouwen hebben melding gemaakt van aanranding, melden een paar Britse media. Andere vrouwen zeggen misbruikt te zijn. Brent zou zich aan de vrouw hebben vergrepen tussen 2006 en 2013. Feyenoord heeft voor de derde keer op rij een flinke overwinning geboekt. Tegen Herenveen werd het 6-1. De kwaad Luka Ivanosek maakte zijn eerste doelpunt voor de Rotterdammers... en ook André Linger maakte zijn eerste. De wedstrijd was een aardige repetitie voor dinsdag. Dan speelt Feyenoord tegen Celtic in de Champions League. Het 538 weer door weer.nl. Vanavond vanuit het zuiden regen en onweerspuien. Het wordt zo'n 14 graden vannacht. Morgen start vooral in het noorden nat. Later komt de zon en kan het tot wel 26 graden worden. En voor meer weer ga je naar weer. Deals. 538. Best van Diepen. Zaterdagavond, welkom in het middelpunt van je weekend. Welkom in de Global Dance Chart. Number 3. Vorige week bleven Kelvin en Sam plakken op nummer 3. Number 2. Schoten Castle Ray vier plekken omhoog met Prada. Number 1. En voor de tiende week stond Peggy Goo helemaal boven na Na, na, na spoiler alert, ook gewoon voor de laatste week... want Na Na Na is van de topspot verdreven. De wereld heeft een nieuwe nummer 1 dancehit. Je hoort het in deze nieuwe Global Dance Chart... met de 40 te dances op aarde. Met over een minuut of zeven de nieuwe spraakmakende hit van Purple Disco Machine...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 Let me get lost in the moment. Ooh, I'll take you to my paradise. Ooh. moment dat ik uit de kast kwam... is mijn muziek ook veel meer queer gaan klinken. dus Sophie van de Giants, Paradise... samen met Purple Disco Machine op nummer 38. Iedere zaterdagavond hoor je hier vanaf 7 uur de dance dit door de wereld keihard naar de dansvloer rent. Welkom bij de Global Dance Chart. En als je nou bij nummer 38 dacht dat smaakt naar meer, dan komt het goed uit. Want hier is de eerste new entry en die komt ook van Purple Disco Machine. Samen met Grammy genomineerde muzikale held Duke Mond en het rockgespuis van Nothing But Thieves. Al het goede komt in drieën met Something on My Mind. Nieuw op nummer 37. I'm not interested in loving somebody Or skipping midway through the night yeah. Don't wanna cut down to the obvious highlights You've gone too long unsatisfied How vijf zitten blijven. En drie frisse binnenkomen. dance zitten op aarde. Dit is de Global Dance Chart, Radio 538. Ik ben Wessel, dankjewel dat je luistert. Ben je klaar voor de hoogste binnenkomer? Twaalf jaar geleden scoorde Wally de Bakker uit Brugge een dikke nummer 1 hit in onder meer Amerika, Canada, Australië, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Nederland en zijn geboorteland België. En nu is deze hit professioneel afgestoft door de Britse Kevin McKay en de Hongaarse James Cole. Somebody That I Used To Know knalt als hoogste binnen op nummer 29. Cardi Gang. Maar waarom heten de fans van Rita Ora Rita Bots? You know, I'm not quite sure where they got that from. What they say to me is, you know, like they're, they're robots, they're indestructible. So that is, I think, where they got Rita Bots are ah, robots. Bots. <laughs> de aantrekkelijke Rita Ora hoorde je met Joel, Corey en MK drinken op 25. Snel door met Lost Frequencies. Hij was vorige week nieuw in de Global Dance Chart. Gaat lekker, nu 5 omhoog naar nummer 29 met Dive. I just can't get enough of all these summer The sun, it brings me up, it gets me high. I can live in this moment for the rest of time. So stay a little longer, my love. I just can't get enough of all these summer skies. They wash away the darkness from my mind. I can live in this moment for the rest of time. Oh my. I just wanna dive into your love, your love dive into your love, your love. I just wanna dive into your love, your love. Dive into your love, your love. I just wanna dive into your love. It's like a flash in my head. Right here with you is where I'm supposed to be. It's like going home. just wanna dive into your love stegen richting het hoogst haalbare. Sonny Verder, MK en Clementine Douglas en Askin op 21. Wat je snode plannen ook zijn, blijf bij Radio 538. Zometeen hier de heetste helft van de Global Dance Chart. Wie vaak de A16 richting Rotterdam neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt weekenden van 15 tot 18 en van 22 tot 25 september zijn er grootschalige werkzaamheden ter hoogte van Breda tussen de knooppunten Prinsenveel en Zonzeel. Hou rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vanaanarbeter.nl .com Radio is 538. Jonge vrouwen ontvoerd na aardbeving Marokko. 538 Nieuws, ANB. Mensenrechtenorganisaties maken zich na de aardbeving in Marokko zorgen over ontvoeringen en seksueel misbruik van vrouwen en meisjes. Ze zijn kwetsbaar omdat ze hun dierbaren zijn verloren en op straat slapen. Een organisatie spreekt bij RTL Nieuws van mannelijke roofdieren... die meisjes fysiek benaderen en soms met ze willen trouwen. De politie heeft twee verdachten opgepakt... die betrokken zouden zijn geweest bij een steekpartij in Nieuwegein... waarbij een jongen van 14 gewond raakte. Dat gebeurde gisteravond. Hoe oud de verdachten zijn, heeft de politie niet verteld. Het slachtoffer raakte zwaar gewond, maar het gaat naar omstandigheden goed met hem. Een drama bij een vliegshow van de Italiaanse luchtmacht. Een van de stunttoestellen stortte neer en vloog in brand. Daarbij kwam een kind van vijf om het leven. Het broertje van negen ligt in het ziekenhuis met ernstige brandwonden. De piloot overleefde het wel dankzij zijn schietstoel. Het ongeluk gebeurde vlakbij het vliegveld van Turijn. Inwoners van het Zeeuwse Bruinisse hebben een wereldrecord binnengesleept... door aan lange tafels mosselen te eten. Meer dan duizend mensen deden mee en dat is boven verwachting... zegt de organisatie tegen Omroep Zeeland. De recordpoging werd gehouden omdat Bruinisse 555 jaar bestaat... en het dorp een lange geschiedenis met mosselen heeft. Het 538 weer door weer.nl Vanuit het zuiden komen regen- en onweersbuien. Het wordt zo'n 14 graden vannacht. Morgen start vooral in het noorden nat. Later komt de zon en kan het tot wel 26 graden worden. En voor meer weer ga je naar op deals. 538. je klaar voor non-stop de heetste dancehits ter wereld? Welkom bij de nieuwe Global Dance Start. Mijn naam is Wessel, met nu op nummer 20. Two Colors, Cynical. I wish that I was someone you need now. Wanna know how you'll be happy again. I'm not someone who always speaks out. Now I see our memories through the rain. Night and day. You're lost in your own crowd. It's time to figure out. We sit in silence. I wish you would say it loud. Are you in or are you out? It's time to tell me now. I can't keep hiding. I just wanna be found. Why don't you pick up Marcel van Diepen on the one and only Global Dance Chart.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 Die laatst bekende wat haar grootste hindernis was. I've always believed in myself and I've always known that I can write songs and I can sing them really well. But it was getting everybody else to believe in me that was the challenge. Becky Hill Disconnect op 16 op weg naar de nummer 1 dance in de waarde komen we terecht bij de hardste stijger. 23 plekken winst voor Chesto, both op 15. Don't you tell me that is no money. I won't go. Ain't no way I let you take one from me. I want this cookie. He said, give me that good shit. I said, I need a hundred K, you better to book. I like my money, I like your money. I like walk through residual and show money. Be a beat the beat up like it stole from me. Been a long time since I had no money. Uh, please keep quiet when the big boss talking. We found love in a penthouse apartment. I got drivers, I do no walking. Why would I choose when you know I got options? Don't you tell me that it's love or money. I want both. Ain't no way I let you take one from me. I want both. Dollar again. Don't you tell me that it's over. first class now, but I used to fly in cool. En hoe klonk ook alweer de top 3 van vorige week? Number 3. Toen pakte Calvin Harris en Sam Smith de bronzen medaille. Number 2. Daar stonden Kessel en Ray met Prada. Number 1. En voor de tiende week helemaal boven bovenaan. Peggy Goo. staat de top 3 er deze week bij. Je weet alles en mis niets als je blijft luisteren naar de snelste hitlijst ter wereld, de Global Dance Chart. En het gaat hard, want je bent alweer aangekomen bij top 10 territorium. Waar Marnik, Nilik en Binai zonder spierpijn naar de top van de Eiffeltoren rennen. Boys in Paris stijgt een waanzinnige 11 plekken deze week. Komt terecht op nummer 10. Going so hard, motherfuckers wanna find me. first nigga gotta find me. What's with you ain't to a motherfucker like me? Can you please remind me? Going so hard, this shit crazy. Y'all don't know that don't shit phase. Next to go over 82 when I look at you like this shit crazy. Going so hard, this shit weird. We ain't even broke be here. Going so hard since we here. It's only right that we be fair. Psycho, I'm libo. Go Michael, take the pick. Jackson, Tyson, Jordan, game six. out since we here. It's me right that we be fair. Ball so hard, motherfuckers wanna find me. That shit crack. That shit crack. That shit crack. for you, ball. Come and meet me in the bathroom style. me why you deserve to have it all. Jackson, Tyson, Jordan, game six. Jackson, Tyson, Jordan, game six. zes plekken winst komt terecht op nummer 8. En wie is daar? De man van ieder moment, Armin van Buren. Hey Wessel. Je hebt voor vanavond een heus monster uitgenodigd met slangen in plaats van haren. Vertel. Ja, dat klopt. Wat zeg je dat weer mooi. Uh, nou, Medusa is een eh, wezen inderdaad uit de Griekse mythologie. Eh, maar het zijn natuurlijk ook gewoon ja, bijna rocksterren in de dance. Want ze hebben zo ongelooflijk veel hits gescoord. En ik ben er trots op. Dus een uur lang in de hotmix Medusa. Dus dat wordt sowieso een monsterlijke mix. Klinkt goed. Wat heb je verder nog in de show? Verder in onze show nieuwe tracks van laidback Luke, een super dikke Madison Mars en Mau P maakt een officiële remix voor de Swedish House Mafia. Dankjewel Armin van Buren, zometeen hier op Radio 538 met Dance Department. Op weg naar de nieuwe nummer 1 komen we terecht bij nummer 7. Georgia Smith, Lil Gypsy Woman Things. Relax hangen op nummer 4 met Rush. Tien weken lang stond er in de Global Dance Start een hele hippe Koreaan bovenaan, maar nu niet meer. Peggy Goo is keihard van de troon gestoten, maar wie heeft dat op het geweten? Je weet het binnen een paar tellen, want hier is er weer het erepodium. Peggy's goud is deze week ingehaald voor brons. Met Na deze week op nummer 3. Wessel. Kelvin Harris en Sam Smith zetten een stap naar voren en stijgen met Desire naar nummer 2. Maar wat is dan de nieuwe nummer 1 dance hit ter wereld? Volgens de laatste gegevens van de belangrijkste streamingplatforms DJ's wereldwijd en Radiomonitor.com gaat die eer naar de student die pas een paar maanden geleden is begonnen met muziek maken. Op de laptop van de universiteit maakt hij een dance remix om te kunnen draaien op studentenfeestjes. Inmiddels is het uitgegroeid tot de populairste dancehit van moeder aarde. De nieuwe nummer 1 in de Global Dance Chart. Casso, Ray en D-Block Europe en Prada. Number 1. to my ladies out New drip on the way, huh. Rap niggas still selling bricks. Half a cake on the way, huh. Take a flight, you wanna take a lift. On the Molly man, he's on the way, huh. I might take it a shot, I might take it a risk. It don't matter, baby, I'm straight, huh. Feel like I'm in Prince's house. Purple paint all on the walls, uh huh. Sitting down on this fancy couch and I can't see straight, I'ma stay, uh huh. 22, I'm in Paris, baby. Got strippers' tits in my face, uh huh. Roll up in a bendy, I'm Christian, I'm Drip on the way, aha. Uh-huh. Rap niggas still sad and bricks. Half a cake on the way, aha. Uh-huh. Take a flight, you wanna take a lift. On the Molly Madden's on the way, aha. Uh-huh. I might take it a shot, I might take it a risk. It don't matter, baby, I'm straight, aha. Feel like I'm in Prince's house. Purple paint all on the walls, uh huh. Sitting down on this fancy couch and I can't see straight, I'ma stay, uh huh. 22, I'm in Paris, baby. Got strippers' tits in my face, uh huh. Roll up in a bendy, I'm Christian, I'm Fendi, I'm a brother. nummer 1 dancer op aarde. Castle, Ray en D-Block Europe en Prada. Dat was editie 512. Dankjewel aan onze geweldige Global Hitmixers. Mark de Roo, Leon Hartog, Karel Dikkers, Niels Hoek en de Dizzy DJ. En ik ben Wessel. Zometeen hier op 538 Dance Department met Armin. Boodschap voor een ondernemer. Blijf niet zitten met een hoge energierekening. Je kunt vaak veel energie besparen een kans voor je kosten, het klimaat en het maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. De overheid stimuleert dit met een praktische maatregelenlijst. En de plicht voor veel bedrijven en organisaties om energie te besparen en daarover te rapporteren. Weten wat jij moet doen? Kijk op rvo.nl slash energiebesparingsplicht. Samen zetten we de knop om.